Jeroen van Kam met het NRS Journaal. De burgemeester van Nijmegen werd ook belastende informatie over de criminelen gevonden. Sindsdien wordt het gezin bedreigd. Het huis is al meerdere keren beschoten en voor de deur explodeerde een auto. De familie is ondergebracht op een geheime locatie. Qatar investeert 15 miljard dollar in Turkije. Volgens het Turkse staatspersbureau zal een deel van het geld uit de golfstaat doorgesluist worden naar de banken en de financiële markten. Turkije kampt met een monetaire crisis. De lira is de afgelopen tijd sterk in waarde gedaald. Ook door het handelsconflict met de VS staat de munt onder druk. Na het bericht over de miljardeninvestering van Qatar in Turkije herstelde de lira zich enigszins. De voetboogsteeg in de Amsterdamse binnenstad is afgezet nadat daar een verdacht voorwerp was gevonden. Om wat voor voorwerp het gaat wil de politie niet zeggen. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. In de hoofdstad waren de afgelopen dagen een aantal incidenten met explosieven. Afgelopen nacht ging een explosief af bij een voordeur van een restaurant in Stadse Slotervaart. En eerder deze week werd het pand van een schoonmaakbedrijf daar niet ver vandaan beschoten. Atletico Madrid heeft voor de derde keer de Europese Supercup gewonnen. De winnaar van de Europa League versloeg in Tallinn, de hoofdstad van Estland, stadgenoot Real Madrid, na verlenging met 4-2. De Europese Supercup is de inzet van de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League van het vorig seizoen. Het weer, de temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zomers warm, maar in de avond kan er in het westen een regen- of onweersbui vallen.